De NPO kondigde gisteren een onafhankelijk onderzoek aan naar de gang van zaken bij het BNNVARA-programma. Maar de baas van BNNVARA vond zo'n onderzoek door de NPO een slecht idee, zei ze gisteren in Nieuwsuur. Wij vinden dat het sowieso niet onder vlag van BNNVARA kan, maar ook zeker niet eh, onder de vlag van de NPO vanwege Frans Klein. Ik doe verder geen uitspraken over de toekomst van Frans Klein bij de NPO. Ja, het gaat allemaal over de onveilige werksfeer bij DWDD. De Volkskrant onthulde dat presentator Matthijs van Nieuwkerk zijn redacteuren regelmatig uitschold. Ook werden medewerkers geïntimideerd. Ze zouden hun baan verliezen als ze niet beter zouden presteren, werd regelmatig gezegd. Frans Klein was in die tijd nauw betrokken als NPO-topman bij DWDD. Balen voor het kabinet. Ze hebben minder te besteden omdat er minder geld van criminelen is afgepakt. Dat staat in de najaarsnota van minister Kaag, waarin staat hoe het financieel met ons land gaat. Er is voor 290 miljoen euro minder aan criminele goederen in beslag genomen dan werd verwacht. Een tegenvaller, want het kabinet moet door de miljarden euro's aan energietoeslag ergens anders geld zoeken om het gat te dichten. Ja, misschien zet jij wel eens een Spotify-hitlijst op of luisterde je vroeger naar de Mega Top 30. Maar vroeger werden de hitlijsten geprint op papier. Die kon je dan vervolgens bij de platenwinkel halen. En Harry, die verzamelt die blaadjes al jaren. Kijk, dit was mijn allereerste blaadje. 12 oktober 74, 10cc de Wall Street Shuffle stond toen nummer 1. Ja, het verzamelen van de lijst is een beetje uit de hand gelopen. De vloer van zijn zolder moest er zelfs extra voor worden versterkt. Ja, ik heb... Ehm, van de, van de top 40 ehm, heb ik nu ehm, iets van 1900 eh, blaadjes. Maar daarnaast verzamel ik ook nog eh, de, de, Amerikaanse eh, hitlijst, de, de Billboard eh, Hot 100. Ja, voor de lijst hoeft Harry nu niet meer naar de platenzaak.